Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een op de acht coronapatiënten blijft na een besmetting last houden van klachten. Wetenschappers van het UMC Groningen hebben dat vastgesteld... na onderzoek onder 13.000 inwoners van Noord-Nederland. Het gaat om klachten als benauwdheid en verlies van reuk en smaak. Hoe het kan dat sommige mensen wel long-covid ontwikkelen en anderen niet... blijft voor de onderzoekers een mysterie. De democraten in de Amerikaanse Senaat zijn het eens geworden over een investeringspakket van miljarden dollars. Het gaat om een afgeslankte versie van het Build Back Better plan van president Biden. Dat gaat over investeringen in onder meer kinderopvang, huisvesting en banen. Nu de democraten daar alsnog over eens zijn, neemt dat een belangrijke drempel weg voor goedkeuring in de Senaat. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet een schadevergoeding van 4 miljoen dollar betalen... aan ouders van een jongen die omkwam bij de Sandy Hook schietpartij. Jones zei dat het bloedbad bij de basisschool in 2012 niet echt was gebeurd... en noemde het een hoax. De ouders van het zesjarige jongetje werden na de uitspraken jarenlang lastiggevallen... en met de dood bedreigd door aanhangers van Jones. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord bereikt met de vakbond... over een loonsverhoging voor het grondpersoneel. En daarmee zijn nieuwe stakingen van de baan. De grondmedewerkers krijgen een loonsverhoging van minstens 325 euro per maand... en daarna nog eens 2,5 in drie stappen. In de derde voorronde van de Conference League heeft AZ verloren van het Schotse Dundee United. De club uit Alkmaar ging in Schotland met 1-0 onderuit. De FC Twente deed betere zaken. De club uit Enschede zette een flinke stap naar de play-offs van de Conference League... door met 3-1 te winnen van het Servische FK Tsukaritski. Dat weer. De dag begint bijna overal droog en zonnig. Vanmiddag vooral in het westen en noorden nog een bui. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er stond lange tijd een vrachtwagen met pech op de A7 van Zaanstad naar Horen...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 No sé de dónde una voz viene escucha. Rodea la envidia y también la hipocresía. De repente una voz me decía, está bien hijo mío que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía, y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine escuchar. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba. paso un lado el mundo a la Todo el mundo está en la buena, pero en la mala.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 De democraten in de Amerikaanse Senaat zijn het alsnog eens geworden over een investeringspakket van miljarden dollars. Het gaat om een afgeslankte versie van president Bidens Build Back Better plan. En in Frankrijk wordt mogelijk een reddingsactie op touw gezet voor een witte dolfijn. Die is gezien in de rivier de Seine, niet ver van Parijs. De dolfijn is sterk vermagerd en kan niet in de Seine blijven omdat de rivier erg vervuild is. Het weer droog en vrij zonnig. Het vanmiddag 20 tot 24 graden.